Voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Milieudefensie en eh, organisatie eiste dat de Nederlandse staat meer moet doen tegen luchtvervuiling... en zegt dat nu het mensenrecht op gezondheid wordt geschonden. De rechtbank in Den Haag zegt dat de staat probeert de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen... maar nergens staat dat dat nu al moet gebeuren, zegt de rechtbank. Hiermee komt de rechter tot een ander oordeel dan de uitspraak in een kort geding in september. ProRail gaat komend jaar proeven doen met zelfrijdende treinen zonder machinist. De eerste proef wordt gehouden op de Betuwe-lijn met goederentreinen. In Groningen komt een proef met personentreinen van Arriva. Ook komt er onderzoek in de Schiphol-tunnel en op het traject Amsterdam-Eindhoven. ProRail wil weten of op drukke trajecten nog meer treinen kunnen worden ingezet. De file-druk, de lengte maal de tijdsduur, is dit jaar bijna niet gestegen. Een jaar geleden was er nog een stijging van ruim 12 procent. Volgens de verkeersdiensten is een aantal grote wegwerkzaamheden afgerond. Verder passen bestuurders zich goed aan en gaan mensen meer gespreid de weg op. Het drukste filepunt was dit jaar knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Israël wil een station van de hoge snelheidslijn vernoemen naar president Donald Trump. De hoge snelheidslijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem wordt via een tunnel onder de oude stad drie kilometer verlengd naar de Klaagmuur. Daar zou het Trump-station moeten komen. Israël wil met de vernoeming de Amerikaanse president bedanken... voor de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dick Advocaat is ervan overtuigd dat hij Sparta dit seizoen zal behoeden voor degradatie. Hij denkt wel dat het een heel zwaar seizoen gaat worden. Advocaat zei dat op het kasteel, waar hij vanochtend werd gepresenteerd. In de eredivisie staat Sparta nu 17e. Advocaat wordt opvolger van de ontslagen trainer Alex Pastoor. Het weer in het zuiden, soms wat zon, verder zwaar bewolkt... en later vanmiddag en vanavond overal regen. Het wordt zo'n 6 graden. Vanavond aan zee een mogelijk stormachtige wind. Morgen winterse buien, dan wordt het 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Inbrugge 7 kilometer.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 Ze denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb Terwijl ik nu alleen maar denk: ah, Wat zijn je zin in de wereld? Zeg me wat je moet doen. Staren wordt stil van de stil. Zeg me wat je moet doen.